Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Kamp wil ouders meer invloed geven op de kwaliteit van de kinderopvang. Zo wil hij ouders meer rechten geven om de opvang aan te spreken op misstanden. En er komt een geschillencommissie die bindende uitspraken kan doen. Onderzoekers van het Centraal Planbureau zeggen dat er nog weinig concurrentie is in de kinderopvang. Vooral doordat de vraag veel groter is dan het aanbod. Kamp vindt dat het gebrek aan concurrentie niet ten koste mag gaan van de kwaliteit. En verwacht wel dat de wachtlijsten op veel plaatsen verdwijnen en dat de markt daardoor beter gaat werken. Een Amerikaanse militair is veroordeeld tot levenslang voor de moord op drie Afghaanse burgers. Een rechtbankjury achter de 26-jarige sergeant Calvin Gibbs schuldig op alle punten van de aanklacht. Hij leidde een groep Amerikaanse militairen die voor de lol ongewapende Afghaanse burgers doden. De militairen noemden zich het Kill Team. Gibbs zou als leider van de groep de moorden hebben voorbereid en wapens bij de lichamen hebben gelegd, zodat het leek alsof het vijandelijke strijders waren. En dan bovendien vingers en tanden van de slachtoffers mee om die aan collega's te laten zien. Alleen over de laatste heeft Gibbs een bekentenis afgelegd. In Nederland wordt vandaag massaal getrouwd omdat het de 11e van de 11e van 2011 is. In veel gemeenten worden vanwege de speciale datum twee of drie keer zoveel huwelijken gesloten als op andere vrijdagen in november. Omdat het ook het begin is van het carnavalseizoen wordt in Breda getrouwd in het bijzijn van Prins Carnaval. Toch zijn er vandaag alles bij elkaar minder trouwerijen dan op eerdere bijzondere data, zoals 8-8-2008 of 9-9-2009. Dat heeft er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek mee te maken dat er in de winter altijd minder wordt getrouwd dan in de zomer. Het weer bewolkt en nevelig met minima van 3 graden in het noorden tot 8 in het zuiden. Vanochtend veel bewolking, in de loop van de dag vanuit het oosten zonnige periode. Het wordt 7 graden in het noorden tot 12 in het zuiden.